en een voorspoedige start. Mariel Hageman. Het KNMI waarschuwt voor de rest van de avond en de nacht voor extreem weer. Code oranje. De neerslag die over het land trekt kan ijzel veroorzaken en daarmee problemen voor het verkeer. De neerslag komt vanuit het noordwesten. De westelijke provincies hebben er nauwelijks hinder van. Code oranje geldt voor acht andere provincies. Friesland moet tot middernacht rekening houden met gladheid. In de zuidoostelijke provincies duurt het de hele nacht. Eerder kwam Rijkswaterstaat al met het advies om extra voorzichtig te zijn vanwege mogelijke gladheid. President Saudari van Pakistan heeft een bezoek gebracht aan het 15-jarige meisje Malala. Ze wordt in een ziekenhuis in Birmingham behandeld aan de verwondingen die ze opliep bij een aanslag door de Taliban. Malala werd in oktober van dichtbij in haar hoofd geschoten. Ze had zich de woede op de hals gehaald van de Taliban omdat ze zich inzet voor onderwijs voor meisjes. Malala had zwaar letsel aan haar schedel en kaak. Ze moet nog een aantal operaties ondergaan, maar ze maakt het naar omstandigheden goed, zegt het ziekenhuis. Almere zet morgen gratis bussen in voor mensen die de stille tocht voor grensrechter Richard Nieuwenhuizen willen bijwonen. Er geldt een aparte regeling in het stadsvervoer vanaf half drie. Burgemeester Jorritsma verwacht dat zo'n 20.000 mensen zullen deelnemen aan de tocht. Ze doet een oproep aan mensen uit de rest van het land om niet naar Almere te komen. De familie van de grensrechter wil de stille tocht graag alleen met Almeerders en een aantal genodigden houden. In de eredivisie heeft RHC Waalwijk vanavond met 2-0 gewonnen van NEC. ADO Den Haag speelde thuis met 1-1 gelijk tegen PEC Zwolle. AZ tegen Willem II eindigde in 0-0 en de wedstrijd Ajax-FC Groningen is nog aan de gang. Het weer in verband met ijzel en natte sneeuw wordt het vanavond en vannacht op veel plaatsen glad.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 go and sing along. To the night that you can't believe. So good you don't wanna leave. You wanna go all out. Dirty bass be bumping here. If you wanna go all out. show you right now. 谢谢。

Bye. with DJ Malzo. If every day goes like this, how do we survive? Vibes. Hosted by DJ Malzo. en stuur u allemaal fijne dagen.